na de aardbeving van vorige week... De schattingen van het totaal aantal doden lopen uiteen van 100.000 tot 200.000. Vijf dagen na de beving heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen. Veel Haitianen vinden dat de politiek nauwelijks in actie komt en traag is. De hulpverlening verloopt nog steeds moeizaam. Reddingsoperaties worden gehinderd door plunderingen. Volgende week, eh, maandag wordt in Canada een donorconferentie gehouden voor Haiti. Donderdag is er in Nederland een grote inzamelingsactie op radio en tv. Bijna twee derde van de studenten heeft hun OV-chipkaart nog niet opgeladen... en ze hebben nog maar twee weken om dat te doen... Vandaag begint een campagne op stations om studenten aan te sporen de kaart te activeren. De vrees is dat er lange wachtrijen bij de automaten ontstaan als studenten wachten met opladen tot eind deze maand als de oude OV-kaart voor studenten wordt afgeschaft. De 3D-film Avatar heeft twee Golden Globes gewonnen, de filmprijzen die worden gezien als een graadmeter voor de Oscars. Avatar werd uitgeroepen tot beste dramafilm en James Cameron tot beste regisseur. Meryl Streep werd uitgeroepen tot beste comedyactrice voor haar rol in Julian Julia. Sandra Bullock kreeg de prijs voor beste dramaactrice voor haar rol in The Blind Side. De Globes voor beste acteur gingen naar Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes en Jeff Bridges in Crazy Heart. Het is tennisser Timo de Bakker niet gelukt de tweede ronde te bereiken van de Australian Open. Hij verloor in drie sets van de als zevende geplaatste Amerikaan Andy Roddick. Het werd 6-1, 6-4 en 6-4. Later vandaag komt in Melbourne Robin Haase in actie. Hij speelt tegen de Tsjech Thomas Berdic. Het weer, eerst nog kans op mist, later af en toe zon.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 Want them to say, Woo!